Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De lanceerstandaarden voor vuurpijlen die vuurwerkimporteurs wilden gaan verkopen... zijn allemaal afgekeurd door de inspectie. Die heeft de vijf standaarden getest. Ze blijken niet stabiel, ze kunnen omvallen of kapot gaan bij het afvuren van een pijl. Voor de komende jaarwisseling mogen vuurwerkpijlen alleen nog worden verkocht met zo'n lanceerapparaat. Staatssecretaris Van Veldhoven vindt het nog te vroeg om de verkoop van pijlen te verbieden. Ze roept de importeurs wel op om snel werk te maken van een standaard die aan de eisen voldoet. De vier grote steden willen samenwerken met Antwerpen om de drugscriminaliteit aan te pakken. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schrijven dat de ondermijning van de samenleving door de drugshandel een kritisch punt nadert. Ze willen samen met Antwerpen de hele keten van drugscriminaliteit in kaart brengen. De burgemeesters zeggen verder dat ze zich zorgen maken over de beperkte capaciteit om criminele netwerken aan te pakken. Sommige tankstations in België kampen vanwege protesten met een brandstoftekort. Sinds afgelopen weekend voeren mensen acties tegen de brandstofprijzen. Demonstranten vinden die te hoog. Doordat wegen worden geblokkeerd... kunnen enkele tankstations van Total en Shell in België niet meer worden bevoorraad. Sinds gisteravond zijn bij de protesten 39 mensen opgepakt. In Israël is een man tot 10 jaar cel veroordeeld... voor het doen van duizenden bommeldingen in onder meer de VS, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Hij had het onder meer voorzien op scholen, luchtvaartmaatschappijen en Joodse instellingen. De man van 20 heeft zowel de Israëlische als de Amerikaanse nationaliteit. Hij heeft een autistische stoornis en een hersentumor. De rechter zei dat hij de man daarom geen 17 jaar cel heeft gegeven, maar 10 jaar. Door de bommeldingen werden scholen geëvacueerd en moesten vliegtuigen noodlandingen maken. Het weer bewolkt, in het zuiden wat zon. Het is 3 tot 7 graden. Komende nacht gaat het licht vriezen. Morgen eerst bewolkt, later hier en daar ook zon.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl/slash auto.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 We hebben natuurlijk eh, de Elvis single en de favoriete LP van QB and the Blizzards. Kortom, heel veel moois in dit tweede uur. Veel plezier! yeah, let it all hang out. Hanging from a pine tree, by my knees, sunshine through the shade. Nobody knows what it's all about. Too much, man, let it all hang out. upside down. My TV's on a blink. Make Galileo look like a boss scout. Sorry about that. Let it all hang out. sack. don't stop now. origineel kwam eh, van eh, de Ombres uit 1967. Maar dit is dus de kopie van Jonathan King. Let It All Hang Out uit 1970. En negen jaar later, en daar begonnen we mee... Dave Edmunds van het album Repeat When Necessary. Dat was Girls Talk. Ehm, we gaan iets eh, rustigs doen na twee stevige nummers. En dit komt van Donovan, Where Your Love Like Heaven. Color in sky, brush and blue. Scarlet fleece changes hue. Crimson ball sinks from view. Ascarmethin, Alisarien, Crimson. I see. All I have wished for will be. All I Like Heaven van de lieve troubadour Donovan. Dat was na zijn eh, protestperiode. Uit 1967 van het album A Gift from a Flower to a Garden. Ehm, dan gaan we nu luisteren naar eh, America met eh, een van hun grootste hits. Here is A Horse with No Name. ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love.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 Maar in ieder geval, dit was America. Eh, de volgende komt uit eh, Beverwijk. En dan heb je het vaak over de Bintangs. En ook in dit geval, Traveling in the USA. Eh, vorige week had ik nog nooit van Johnny Restivo gehoord. Hij eh, was redelijk, nou redelijk, hij was een beetje bekend in Amerika... want hij had wel één hit in de lagere regionen van de Billboard Hot 100. En hij heeft nog veel platen gemaakt, maar dat werd helemaal niks meer. Maar ik wilde dit toch even laten horen. Hier is Johnny Restivo. Hij was 15 jaar toen hij deze hit maakte. En het nummer heet The Shape Amen. Hier is Johnny Restivo. It's your fault. I'm this way. I ain't never been And the shape only. I can't sit, I can't stand. This feeling is so grand. Hoping it never ends. Mmm, the shape only. You tell me no when you tell me. shape I'm I can't go, I can't stay. It's your fault, I'm this way. street woman. You tell me no and you tell me yes and you keep my mind a wreck. I'm not gonna ever rest. I'm gonna get you, yeah. I feel good, I feel bad, I feel happy, I feel sad, but I'll love you all over again. I love being in the shape woman. Yeah. Ooh, I love being that shape woman. Swing it, baby. shape on mm, <laughs> Natuurlijk. de Shape on Dat was Johnny Restivo. Oh. En eh, die eh, horen we nooit meer, denk ik. Behalve met dit nummer. En dat zal nu wel weer een jaar of twee duren. Ehm, we gaan een eh, Elvis-single draaien. En dat is de best verkochte Elvis-single ooit. A-kant It's Now or Never. Uh, vertaald uit het Italiaans. O oh, Sole Mio. En op de B-kant A of Blues. Hier is Elvis. Ooh. with your smile so tender. My heart was captured, my soul surrendered. i spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again now Adeline van Richard Kleiderman. En dat was eh, uit het jaar 1976. Jawel. Uh, Tijd voor Teenagers, dat is een programma dat, eh, bestaat, dat bestond heel erg lang. gepresenteerd door Herman Stok. En die hadden ook een top 10. En dit stond op nummer 1 in 1963. 1 in de tijd voor teenagers top 10. Trini Lopez en If I Had a Hammer. De volgende plaat, dat was eigenlijk origineel een, eh, een instrumentaaltje geschreven door Stevie Wonder. En hij vroeg op een gegeven moment aan Smokey Robinson... maak jij er even een tekst op? En dat werd dit. ging over de trieste clown, clown Pagliacci. Dat waren Smokey Robinson en The Miracles en The Tears of a Clown. En dan zijn we nu toe aan de favoriete LP van deze week. En die komt uit het jaar 1967 van de bluesband QB and the Blizzards. En we nemen drie tracks van het album Groeten uit Grollo. Veel plezier ermee. the tears, the tears that filled your eyes. tracks van het eh, fenomenale album Groeten uit Grollo van QB the Blizzards. Je hebt geluisterd naar Another Day, Another Road, Somebody Will Know Someday en No Shoes.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 en die komt van Sailor. Open up the door. You keep me in your bed too long. I'm out of breath, I can't Get back to the fleet. Open up the door, my love. Open up the door. I'll give you another five dollar more if you open up the door. I love the crazy things you do, but nothing is enough for you. You gotta let me out of your bed before you kill me stone cold. helaas, eh, voor de komende twee uur heeft, moet u het even doen met de non-stop... want Hans is er vandaag niet. Volgende week weer wel, natuurlijk. Maar om acht uur heb je wel Alternative FM. Dus schakel dan gewoon weer in met, samen met Jaap Koper. Ehm, nou, dit was hem, deze Matchbox voor deze week.